Mijn lach is teruggekomen. Hier kon ik niet van dromen, maar toch het is gebeurd. Je bent bij mij. Ik hou je van het leven dat jij mij hebt gegeven. De kilte en de storm zijn echt voorbij. Ik voel alleen de warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild is het zo anders. Ik geef mijn maatse stuiver. Als jij maar bij me blijft, echt voor altijd. Met jou. Ik ging het leven haten, geen mens om mee te praten. Geen aardig woord, geen kus, geen goede dag. Ik leerde jou toen kennen, ja dat was even wennen. Vergeet nooit toen ik jou voor het eerst daar zag. Ik voel alleen maar warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders, ik geef mijn laatste stuiver Als jij maar bij me blijft, echt voor altijd Met jou alleen Ach, wat is mijn leven mooi als je bij me bent Met jou alleen Dit gevoel heb ik echt nog nooit gekend Met jou